van 12 uur. Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Rusland gaat troepen en materieel uit Syrië terugtrekken. Dat meldt het Russische persbureau TAS. Volgens een legergeneraal wordt het vliegdekschip de admiraal Kuznetsov weggehaald. Dat ondersteunde de luchtmacht vanuit de Middellandse Zee. Ook enkele oorlogsschepen die daarbij horen worden teruggetrokken. Politieagenten in het district Brussel-West melden zich collectief ziek. Gisteravond deden 25 agenten dat en vanochtend deed de ochtendploeg hetzelfde. De agenten klagen over de hoge werkdruk. Volgens de Belgische politiebond kampt de politie met ernstige onderbezetting. In Brussel-West waren de afgelopen tijd veel antiterreuracties. Bijna twee derde van de Marokkaanse en Algerijnse asielzoekers... die in Nederlandse AZC's overlast veroorzaken... heeft eerder asiel gevraagd in Duitsland... Ze worden allemaal binnen tien weken naar Duitsland teruggestuurd, zegt het ministerie van Veiligheid en Justitie. Marokko en Algerije nemen afgewezen asielzoekers nauwelijks terug. Het kabinet probeert dat te veranderen door met de landen te praten. Bij protesten in Mexico tegen een verhoging van de benzineprijzen zijn vier doden gevallen. Ook werden zeker 300 winkels geplunderd. Een van de doden was een politieagent die wilde voorkomen dat een tankstation werd geplunderd. De politie heeft meer dan 700 mensen opgepakt. De Mexicaanse regering stopt met brandstofsubsidies... omdat het op den duur slecht is voor de economie. Daardoor gaan de benzineprijzen met 14 tot 20 procent omhoog. In Ede zitten 1300 huishoudens in de kou omdat de verwarming kapot is. Komt door een storing bij energiebedrijf Nuon, die begon gisteravond. Vanmiddag moeten de problemen weer voorbij zijn. Het weer dan nog blijft bijna overal licht vriezen. Vanmiddag is het tussen de min 2 en plus 1 graden.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 Life shows no mercy. Life shows no mercy. It shows no mercy. Life shows no mercy. baby op 106.9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS.